9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. In Nieuwegein, Utrecht, Tiel en Vianen is een grote politieactie bezig. De politie heeft invallen gedaan in verschillende woningen... en daarbij zijn zeven mensen gearresteerd. Ook vinden er huiszoekingen plaats. De invallen zouden te maken hebben met een drugsoorlog in de onderwereld. Naar verluid zijn er mensen uit de familie en directe omgeving opgepakt van Redouan T. Hij staat op de nationale opsporingslijst omdat hiervan verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor meerdere liquidaties. Minister Blok zal een deel van de informatie over de Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië niet openbaar maken. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. Later vandaag gaat Blok in debat met Kamerleden, maar niet alle feiten kunnen boven tafel komen. Volgens de minister kan het publiceren van interne adviezen... het functioneren van departementen, ministers... en het interne besluitvormingsproces verstoren. De coalitiepartijen in Duitsland hebben vannacht een akkoord bereikt... over de aanpak van luchtvervuiling door dieselauto's. De maatregelen moeten voorkomen dat steden op eigen houtje... een dieselverbod invoeren. Details over het akkoord voor schone lucht worden later vandaag bekendgemaakt. Vorige week meldde Duitse media al dat de regering werkt aan een omruilregeling voor oude dieselwagens. Een meisje van 15 blijkt de bestuurder te zijn geweest van een auto... die betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Limburg. Dat meldt de regionale krant De Limburger. Het ongeluk gebeurde in maart in het Limburgse Echt. Een auto met vier jongeren botste tegen een boom. Eén minderjarig meisje kwam om, een ander meisje raakte zwaar gewond. De bestuurster en haar broer bleven ongedeerd. De broer van 29 nam na het ongeluk meteen de schuld op zich. Maar uit filmpjes van vlak voor het ongeluk is gebleken dat het meisje van 15 achter het stuur zat. Zij en haar broer zullen allebei vervolgd worden. Het weer nog vandaag is het bewolkt met nu en dan regen of motregen. Tegen de avond wordt het vaker droog. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noordoosten kans op een enkele bui. En vanaf donderdag wordt het een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een drukke herfstspits met veel vertraging en veel ongelukken. De A1 Amersfoort-Amsterdam, een kwartier vertraging tussen Amersfoort en Blaricum. Op de A6 Ledenstad Muiden een kwartier tussen Almere buiten en Almere Haven. Op de A7 Hoornzaandam, tussen Avenhoorn en Purmerend 6 kilometer. Er staat 18 kilometer verder na een ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen Kooimeer en Rotterpolderplein. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A27 vielen rijden vanaf Almere naar Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven. En aansluiten tussen Hilversum en Rijnsweert. Na een ongeluk op de A44 naar Amsterdam tussen Oostgeest en Kaagdorp nog 4 kilometer. De N203, Alkmaar richting Amsterdam tussen de aansluiting met de A9 en Purmerend 5 kilometer.